Zes uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De gesprekken over het Iraanse atoomprogramma zijn vannacht stilgelegd en gaan vanochtend verder. Daarmee is de deadline van vannacht niet gehaald. Volgens persbureau Reuters ligt er wel een conceptakkoord. Het Westen wil graag dat Iran zijn atoomprogramma afbouwt... omdat het denkt dat het land kernwapens wil maken. Iran ontkent dat. Mexico heeft omgerekend zo'n 3,5 miljoen euro uitgeloofd... voor informatie die leidt naar de aanhouding van de ontsnapte drugsbaron Joaquin El Chapo Guzman. Dat heeft de Mexicaanse minister van Justitie bekendgemaakt. De minister van Binnenlandse Zaken denkt dat Guzman hulp heeft gehad van mensen binnen de Mexicaanse autoriteiten. Amerika heeft inmiddels toegezegd te helpen bij de klopjacht op El Chapo. In Suriname kiest de volksvertegenwoordiging vandaag een nieuwe president. Spannend wordt het niet, want de uitkomst is al bekend. Het wordt de zittend president Desi Bouterse. Hij heeft geen opponenten. Bouterse heeft de steun van de grootste oppositiepartij, de vooruitstrevende hervormingspartij. Daarnaast steunen ook de meeste andere partijen in de assemblée de kandidatuur van Bouterse. De politie doet onderzoek naar een agent uit Almere... die een arrestant geboeid heeft laten meerennen met een politiemotor. Dat is te zien op een filmpje dat op Facebook is gezet. Een politiewoordvoerder zegt verrast te zijn door de video. De familie van Eric Garner, de zwarte Amerikaan die omkwam door gewelddadig politieoptreden, krijgt 5,9 miljoen dollar schadevergoeding. De familie had 75 miljoen geëist van de stad New York. Carner werd bijna een jaar geleden aangehouden voor de illegale verkoop van sigaretten. Toen hij protesteerde nam een agent hem in een wurggreep. Dat leidde uiteindelijk tot zijn dood.